Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij de plek waar maandag een explosie was in Rotterdam... is afgelopen avond de ME ingezet. Ook zijn er twee mannen aangehouden. Dat meldt de politie aan persbureau ANP. De zoektocht naar nog twee vermiste personen en de sloopwerkzaamheden... werden eerder op de avond tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurde omdat er onrust was onder familieleden van de vermisten... en onder buurtbewoners. Ze zijn bang dat er meer puin belandt op de twee vermisten. De sloop van het pand gaat vannacht door. Afgelopen dag werd er al een lichaam onder het puin vandaan gehaald... door familieleden, begeleid door agenten. Meer dan de helft van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland heeft een baan. Dat meldt statistiekbureau CBS. Eind 2022 ging het nog om 44 procent. De Oekraïners werken met name als uitzendkracht of oproepkracht... of met een tijdelijk contract... Ook wisselen ze relatief vaak van werkgever. Oekraïense vluchtelingen hebben geen werkvergunning nodig om aan de slag te kunnen gaan. Demonstranten hebben hun acties bij de toeristische trekpleister Machu Picchu in Peru beëindigd. Omwonenden en touroperators hadden een week lang de toegang tot het gebied geblokkeerd. Ze waren woedend dat de kaartverkoop voor de voormalige Inca-nederzetting geprivatiseerd was. De demonstranten beëindigen hun actie nadat de minister van Cultuur had beloofd... de kaartverkoop te verplaatsen naar een online platform... dat wordt beheerd door de nationale overheid. De 50-jarige man die ervan wordt verdacht dat hij twee mensen heeft doodgeschoten in Wijtenveen... blijft langer vastzitten. Het OM denkt dat Richard K. de slachtoffers twee weken geleden... met voorbedachte raden heeft omgebracht en spreekt daarom van moord...